Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen snel een oplossing te vinden. Etnische Serviërs in Kosovo zijn bij de grens met Servië slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Ze hebben een grenspost in brand gestoken. De Noorse premier Stoltenberg heeft de oprichting bekendgemaakt van een commissie die de terreurdaden van Anders Breivik gaat onderzoeken. De 22 juli-commissie zal alles onderzoeken, ook de rol van de politie. Stoltenberg maakte verder bekend dat de overheid zal meebetalen aan de herdenkingsdiensten en uitvaarten van de 76 slachtoffers. Bij een brand in een verpleeg- en verzorgingshuis in Valkenswaard is een patiënt op zijn kamer om het leven gekomen. Zijn identiteit is niet bekend. Vanwege de rookschade worden de bewoners van 34 kamers de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. De oorzaak van de brand in het verpleeghuis in Valkenswaard is niet bekend. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft in New York een klok aangezet die aftelt tot de Olympische Spelen in Londen die precies over een jaar beginnen. Gisteravond waren er in Londen al festiviteiten om het aftellen naar de Spelen te vieren. Op Trafalgar Square werden de ontwerpen getoond van de medailles en schoonspringer Tom Daly maakte de eerste duik vanaf de 10 meter plank in het nieuwe zwemstadion. Het internationale ruimtestation ISS wordt waarschijnlijk rond 2020 afgedankt. De gebruikers, waaronder Europa, de VS en Rusland, willen het ISS gecontroleerd in de stille oceaan laten storten. Het ISS kan niet in de ruimte blijven, omdat het dan als ruimtepuin te veel gevaar oplevert. Het Russische ruimtestation Mir werd in 2001 na 15 jaar ook in de stille oceaan gedumpt. Het weer, vanochtend zonnige periode, later stapelwolken en enkele buien met vooral in het zuiden kans op onweer.